Daarbij is de stand dat zo'n 60 procent nee heeft gestemd en zo'n 40 procent ja. De regering had geadviseerd om nee te stemmen. Maar hoe premier Tsipras de zegen van het nee-kamp zal opvatten is nog niet duidelijk. De regering heeft van tevoren gezegd dat als de uitslag nee is... er binnen 48 uur een akkoord met de schuldeisers zal zijn... en de banken dinsdag weer open zullen gaan. Zeker is dat de uitslag rechtsgeldig is. Daarvoor was een opkomst van minimaal 40% vereist en die is gehaald. Bijna 56% van de Grieken heeft gestemd. Griekenland zal de Europese Centrale Bank opnieuw om extra noodkrediet vragen, meldt een woordvoerder van de Griekse regering aan persbureau Reuters. Zonder dat noodkrediet kunnen de banken waarschijnlijk ook morgen niet opengaan. De verwachting is dat de ECB morgen na een telefonische vergadering een besluit neemt. Een week geleden besloot de ECB de geldkraan voor de Grieken af te sluiten. Dat was voor de Griekse regering aanleiding om de banken te sluiten. Sindsdien mogen de Grieken maximaal 60 euro per dag binnen. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij is vanmiddag 40 keer uitgevaren om mensen te helpen die door noodweer met hun zeilboot in de problemen waren gekomen. De meesten vroegen om hulp op het IJsselmeer en de Randmeren. Volgens de reddingsmaatschappij zijn veel mensen ondanks waarschuwingen voor het slechte weer toch het water opgegaan. In Munnekezeil, in het noordoosten van Friesland, is een grote boerderij met twee aardappelloodsen door brand verwoest. Het vuur ontstond na blikseminslag. Uit het zuidoosten van Noord-Brabant komen berichten binnen van schade door de harde wind. In Gelderop, Eindhoven en Helmond zijn bomen omgewaaid. Het weer. Vanavond vooral in het noordoosten en oosten nog buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten.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 Ik zie de meest mooie Franses op de boel hoge hakken en ik weet niet wat ik zeggen moet exerpant sur mon amour. Moi de ma selle, tu es très belle. Haine Je suis néerlandaise. Oh, je parle un petit peu français.